Vandaag heb ik voor jullie weer diverse items en muziek van thee tot bier. Er is geen muziekagenda vandaag, maar uiteraard weer veel muziek en ook nieuwe muziek. Vandaag is de donderdisc van Yves Vol van een debuut-cd die zij vandaag presenteren. Natuurlijk ga ik om ongeveer tien over twee eh, bellen met Rob Licaar. Dan heb ik hem weer aan de telefoon en dan geeft hij tips en hints voor de fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En tot die tijd kunnen jullie googlen om erachter te komen wat zijn platenkeuze zal zijn vanmiddag. En vandaag is er ook weer plek voor onze vaste donderslagcolumnist Theo Verriet. En hij is er met een nieuwe blabla blog om half drie. En ook deze week gaat er weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt een volgestopt hoofd te hebben met trucjes en technieken. En de vraag is, heeft hij dat nodig voor een bullfight? Hoe het precies allemaal in elkaar zit, dat hoor je straks om half drie. Want dan gaat Theo het allemaal vertellen en hij gaat het allemaal voor jullie uit de doeken doen. Je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com en WordPress spel je met dubbel S aan het eind. Op eh, Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan nu weer tijd voor eh, muziek. Deze plaat was vorige week te horen als de donderdisc. Robin Thicke met Blurred Lines. vind wel dat het een heel erg eh, ja, een duidelijke sfeer heeft eh, zoals Prins het altijd in zijn muziek had. Het lijkt een beetje de eh, muziek van Prins. we gaan naar Nederland. daar komen we bij een zangeres die zich Coco Jones noemt. Hele moeilijke, of hele moeilijke spelling. En het nummer van haar nieuwste cd heet Golden Cage. luisteraars. Het is natuurlijk weer tien over twee en dan heb ik Rob Ricard aan de telefoon voor zijn fabuleuze platenkeuze voor de hints, tips en sluiers. En dat kunnen jullie dan allemaal gaan googlen op eh, internet om te raden wat de platenkeuze zal zijn straks om half bier. Goedemiddag Rob. Goedemiddag. Nou, ik eh, heb net gezegd hè, ik voor ik bel, maar dat weet je natuurlijk inmiddels. Ik weet het inmiddels. Mm wat gaat het deze keer allemaal worden? Ja, dat moet ik dus alweer meteen bekennen dat ik dus weer niet weet hoe oud ze zijn. En eh, dat kan je ook niet vinden? Nou, dat kan ik nu niet meer vinden. Nu ben ik al eh, aan de telefoon. Ja, dat, dat, snap ik, ja. Maar nou, dan de is uit 1986, dus heel piepjong zijn ze niet meer. Oké, okay, dan zal ik in ieder geval een rood bolletje weer achter je naam zetten. Ja, doe maar. Een rood bolletje is goed. Heb je er al twee, hè? Ja, twee. mooi. Ja. Wanneer, eh, ik ga naar een kwartet, hè. Dus, en ze komen uit Amerika. Ja, dat wel dus. Ja, en ik kan je vertellen dat als je op Big Machine googelt, dan heb je wel kans dat je in de buurt komt. Maar dat is niet, ehm, nou ja, dat is een, een soort ehm, Google-woord. Dat is eigenlijk een soort eh, hint om eh, verder te komen. Ja, maar goed, je zult wel meer te krijgen op Big Machine, denk ik. Dus ja, kijk, als je Big Machine komt IBM er misschien ook wel uit. Of, ja, eh, ja, die is het niet. Of, hoe heet het, werksporen, of, of noemen ze dat? Nee, komt er niet uit. Of Stork. Nee, nee, nee. Nee? Nee. Oké. Die is het niet. Ja, nee, maar dat zijn voorbeelden, hè? Ja. En, ik, dus moet je wel vertellen... En ik moet er meerdere noemen vanwege ja. de reclamecodecommissie, weet je wel. Ja? Nou, als je gaat vragen wie er meespelen, dan ben ik bang dat ik weer in de positie kom waarin ik de namen niet goed kan uitspreken. Oh, komt het uit die hoek? Dus dat moet je niet vragen. Eh, niet, niet, straks vragen van wie spelen er mee of zo, want dan kom ik dus in de struikel ik over mijn eigen... Oh, dat vind ik altijd wel leuk. Letters. Um, uit welk land komen ze? Uit Amerika. Oh, dat wel. En, en je kunt niet... Eh, Buffalo. Uit? Buffalo. Buffalo? Buffalo, New York. Buffalo. Oké, en, ehm, en die naam kun je niet uitspreken. Dus het is waarschijnlijk allemaal import uit buitenland. Ik ja. ja. ja. Nou, nou, dat hoor ik dan straks allemaal wel. Ga ik een plaatje draaien. Is goed. Eh, vorige week heb ik een eh, plaat gedraaid van Crosby, Stills, Nash Young. Dat was eh, Teach Your Children. Ja. Prachtig mooi nummer. En van hetzelfde album, en dan heb ik het over Deja Vu. Ga ik draaien. Hé, hey, je zit hier even lekker aan de koffie. Ik neem een slokje koffie. Ja, dat is heel mooi. Ehm, draai ik vandaag het nummer Cut My Hair. almost. almost Cut My Hair. Oké. Okay. Zie je straks om half bier. I will now proceed to entangle the entire area. almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. paranoia. together. I'm gonna get down in that sunny southern weather. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor De Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Paul Jones, I've been a bad bad boy uit 1967. Hey little girl, I'm in a world. I've been a bad, bad boy. forgive me, please. I've been a bad, bad boy. I'm not the man you think I am. I give you see such a change in me. I'm making you forget your resolution to run and hide from this confusion. You've got to face it. I'm a loser. I'm just a cloud when I'm down, and while you sleep, I softly weep. I've been a bad bad boy. Here come the night, we'll be alright. I've been a bad, bad boy. Just hold my hand, I'll take you where the sun and moon are always shining. One fine day, you're gonna turn to me and see a silver lining. Bad Boy van eh, Paul Jones. En hij speelt ook uh, voortreffelijk mondmonica trouwens, niet in dit nummer. Uh, Johnny's Song heet het volgende nummer en is van Gary Reverty. En die is natuurlijk weer bekend van Steelers Wheel. En dit is van het album Snakes and Letters. Prachtig mooie muziek van Gary Reverty. altijd meteen te herkennen aan zijn stemgeluid en ook aan de sound die hij dus altijd eh, in zijn muziek hebt. Prachtige muziek. Eh, helaas, hij is niet meer onder ons. Hij is alweer een paar jaartjes weg. Maar mooie muziek heeft hij nagelaten. De Weet van de band die ooit Bob Dylan begeleidde. Uit 1968. I pulled the Nazareth. Was feeling about half past dead. I just need some place where just grinned and shook my hand. No was all he said. and a soul coming in the devil walk. favorite son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off. I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester. low, and I do believe it's time to get. radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst. Voor jouw radio met echte muziek. Nu op Radio 501. Blablabla. Blablabla van Theo Verriet. Blablablog.nl, 25 april 2013. Mijn tweede en volgende werkdag. Ik was junior informatieanalist en ik had geen idee wat ik moest doen. Mijn hoofd was volgestopt met trucjes en technieken waarvan ik niet wist hoe ze toe te passen de prachtige theorieën over hoe software ontwikkeld moest worden en projecten moesten worden gemanaged, waren totaal onbekend op kantoor. Er werd hard gewerkt en er werden resultaten gescoord, maar ik had geen idee welke rol ik daarin had. Heel lang eigenlijk geen enkele. Ik nam mijn studieboeken mee naar het werk en probeerde raakvlakken met de werkelijke wereld te ontdekken. Die waren er niet. We hadden toen nog geen PC's op kantoor. Dat was echt heel erg wennen. Op mijn bureau stond een computerkastje dat nog het meest leek op een soort lelijke vierkante föhn. Het was Frans, van Boel. Het scherm was zwart met groene letters. Meer kon het ding niet aan. Het toetsenbord zat vol met vreemde knoppen zoals Go en heel veel functietoetsen. Zelfs de meest simpele handeling vergde heel veel kennis. Je moest exact weten welke code je waar in moest tikken om iets voor elkaar te krijgen. Het was echt vreselijk. Wat een ellende, wat een armoede. Waar ben ik beland? Waar ben ik mijn leven mee aan het vergooien? Had ik al verteld dat ik het niet zo heel erg naar mijn zin had? Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501 501 The heartbeat of internet radio luisteren naar een stuk muziek. Het origineel is van Tears for Fears. En deze is van Michael Andrews met Gary Jules. Het nummer heet Mad World. All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Bright and early for the daily races Going nowhere going nowhere.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 Hier was de nummer van het nieuwe album Seasoy. weer een geweldig mooi album worden. En eh, je kan deze al uh, eh, voor op de Joe Bonamassa website. En dan krijg jij hem zo snel mogelijk toegestuurd als jij hem eh, besteld hebt. En hij is uitgekomen na 25 mei. Hij schijnt iets van 11 dollar of 14 dollar te kosten. Don't Make Me Go of With Their Head heet de band. Het is een beetje punkrock. Please don't make me go home. I can't handle the sight of that place again. Please don't make me go home. I'm wanted there even less than I'm wanted here. If I have to go home and say I'm sorry for things that I'm not sorry for. rather keep on destroying myself by my own means than opening up I door. Please don't make me go. face again. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? John Lennon close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you.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 Pay attention to everything I'm talking about. What up, sounds naked. I'm in love with a porn star. She drives a big old car. She's the apple of my eye. I don't care what the people say. I'm gonna love her anyway see the sunlight the brightness of my day, day, day, day, day. day. she moved those hips and thighs. Knows what I like and what excites me. I mean for her nightly, the type that I be wishing to wifey. But I'm opened up like a book by her poet love. I show her love, all on my wall, hang her posters up. I type her name, my heart's window will open up. She never puts up a fuss, I'm with her because it's just a love story. De drie Mexicaanse broers uit Texas, eh, Los Lonely Boys. Het nummer heet Pornstar en dat komt van een album Rock Pango uit 2011. Porcupine Tree. Dat is een band die je niet vaak op de radio hoort, maar regelmatig ook wel op Radio 501. Als je eh, meer luistert naar Radio 501 dan alleen vanmiddag, dan hoor je regelmatig muziek van hen langskomen. Dit nummer heet Slave Cold Shiver. deze week. De Radio 501. Plaats voor je hoofd. south. Below all I've been to the ground. Poured in a ring, our God will fray at the seams. At the first bell, and sooner end the fight. You're still Joker jumped out to laugh at misfortune and how. De plaat voor hoofd van deze week is eh, tot vrijdagavond 9 uur Devil Knows How van Master and Dog. En natuurlijk kiest Arwin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd.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 Miljoenen kinderen op de wereld kunnen dat niet, omdat ze niets hebben. Daarom staat UNICEF in mijn testament. Want ik vind het een mooi idee dat ik ook na mijn dood nog aan de toekomst kan blijven werken. Ga naar unicef.nl en kijk waarom.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Radio 501. Pop up the power. The hottest sounds on the coolest station. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting De Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Hey, hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Welkom, welkom, welkom. We zijn het tweede uur van deze donderslag begonnen. En ik ben nog bij jullie tot bieruur. En voor de luisteraars die net inschakelen, we zijn bezig met de donderslag aflevering 158. En er is al een uur muziek langsgekomen. En ik heb nog een klein uur te gaan. Natuurlijk ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob En straks, eh, straks vlak voor bier is er geen donderslag muziekagenda vandaag. Blijf lekker bij tot bieruur en straks na bier uh, kun je nog steeds naar Radio 501 blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Straks afternoons van 4 tot 6 met Arwin Tammega. Dan van 6 tot 8 hoor je Rasta Barry met Dreadlock. Rob de Greel kun je horen van 8 tot 10 met zijn Indie 501. En daarna is het hip-hop tijd met GW-stijl in het programma Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 tot 12. Ik startte de tweede uur van deze donderslag eh, met muziek van de Derek Trucks Band. Eh, Something to Make You Happy van het album Already Free uit 2009. En het donderdist die komt zo aan als derde plaats van het tweede uur. Dat is jullie natuurlijk al lang al. Maar eerst muziek van de Portugese band Sean Riley en de Slow Riders. Met wie Could Be van het album It's Been a Long Night uit 2011. It's never in my hands, never cross my mind. to take a stand. It's hard to believe what you don't see. If you can't believe that, you just might believe me. Like little kids in a sea, learning to swim, struggling to see like little birds in a nest. We broke our shells and flew away fast. vandaag tot middernacht No Compassion van Yves Vol. De dokterdisc. Jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie de Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek.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 This Movie's Way Too Long van Jos Rouse van zijn nieuwe album The Happiness Waltz van 2013. Goed nieuw album. around the kitchen at midnight Trying to get message through Wondering while I'm feeling so uptight van hem gedraaid. Eh, van Jos Rouse. Ja, dan komen we bij Van Morrison. Prachtig mooi album, eh, alweer even een tijdje terug hoor. Maar wel heel erg mooi eh, nummer. En de titel van het album is Beautiful Vision. En het nummer wat je hier hoort heet ook Beautiful Vision. Van Morrison van de groep Them uit Noord-Ierland en hier solo. Stay with me. Eh, van een eh, laatste cd, gloednieuw, een Nederlandse band. En het nummer wat ik hier heb, dat, oh dat klinkt zo lekker. Dat is Wheels in Motion. De platenkeuze van Rob Ricard. Het is inmiddels eh, half bier geworden en eh, ja, dan zit Rob Ricard er klaar voor. Voor zijn fabuleuze platenkeuze. En hallo, hij is weer geweldig volgens mij eh, deze week. Tenminste, heb ik van horen zeggen. En ehm, nou, daar gaat Rob nu van alles en nog wat over vertellen. En mijn hele redactieteam zit hier al te lachen, want die weten alweer wat het is. En ik weet nog van niks. Rob, eh, wat, wat is het? Eh, muziek. ja, dat is muziek. Maar de, de, tips en hints, weet je wel. Eh, hoe kom je eraan? waar leidde dat toe? Je had het over Big Machine. Ja, dat is, de Big Machine is de bekendste LP volgens mij van hun. Die heet zo. Oh ja, moet Maar die ga ik niet draaien. Nee, dat snapte ik al, want anders geef je die hint natuurlijk niet weg. Alhoewel, je weet het nooit met jou natuurlijk. Nee. Nee. hey, maar ehm, ze hebben hem hier wel in de database gezet, zie ik. Dat, eh, dat doen ze altijd. En dan staat een codenummer uh, achter. Ja, dat is de geheime code. Met een, eh, een, met een datum ervoor. En dat is de datum van vandaag. En ik kan niet zien wat het is. Dus jij moet het me toch gaan vertellen. En de luisteraars ook natuurlijk. Ja, nou, het zijn de, de Goo Goo Dolls. Wat zeg je nou? De Goo Goo Dolls? Ja. En zitten daar alleen maar dames in of zo? Nee, niet dus. Jee. Tenminste, als John Zenik. Dat klinkt niet als een dame. En Robbie Takak ook niet. En Mike Mililinin. Welke Mike? En George Tuska. Het lijkt wel of de plaat oversloeg. Mike Lilililin. Mike Weet je wel, erachteraan. achterhand. Ja. Ja. Dus eh, dat zijn allemaal onbekende namen. Komen die uit Afrika vandaan? Maar wel, maar eh, nou nee, want het is niet zo... Het is, het, is ontzettend leuke muziek en het lijkt sprekend op iets en ik kan er me niet opkomen. ja, ja, Dus dan moet je zo zelf maar even luisteren. Dan hoor ik dat volgende week wel. Kijk wel eventjes wat we daarvan kunnen maken. Is goed. Ehm, nou, gaan we aankondigen. Dan kunnen de luisteraars ook eh, gaan genieten van de oh, muziek. oké. Nou, luisteraars, hier, we gaan nu luisteren naar de Google Dolls met het nummer Bulletproof van de LP Ego Opinion Art Commerce uit 2001 alweer. Oké, spreek je volgende week. Ja. Hoi. keuze van Rob Ricard. Do you listen to yourself? Never live for someone else. You like the way you feel. Nothing hurts when no one's real. She wants to shake this scene. Yes, she wants to shake with me. She's not looking for the heart Your yourself? Would you like to lose control? I won't let you fall until you tell me so. van gehoord. Ik ken deze hele band niet. Eh, en Rob zei van, het me ergens aan denken. Ik, eh, ik kan niet eh, er gauw opkomen waar het mij aan doet denken. Maar als jullie, jullie een idee hebben, stuur het dan op naar rogierradio501.nl. Dan kan ik het hier voorleggen aan Rob Ricard. En misschien komen we eruit met z'n allen. Google Dolls. Dit zijn de Rolling Stones shoutouts van het album Tattoo You. Tattoo You. En eh, die komen natuurlijk uit Engeland, de Rolling Stones. En we blijven even in Engeland. We gaan naar het jaar 1964. Dat is weer een mooie tijd terug. Bijna 50 jaar geleden. Volgend jaar is dat 50 jaar terug. En in die tijd opereerden de Swinging Blue Jeans in de eh, tophits top hits in Engeland. En eh, de Swinging Blue Jeans hebben heel wat mooie platen opgenomen. En een daarvan die ga ik jullie laten horen hier op Radio 5 alleen in donderslag. Ik ben er tot 4 uur. En tot nu uur heb ik nog wat mooie muziek. Want eh, straks komt er ook nog eh, een plaat van de Nice langs. En dan zijn we alweer in 1968 aangeland. Maar eerst 1964. Jongen, wat duurt deze plaat van de Rolling Stones lang? We blijven maar even doorlullen, want eh, de plaat Shattered... die heb ik in Portugal voor het eerst gehoord... toen hij net uit was op het album Tattoo You. Hij is klaar. Nou, dit zijn dus de Swinging Blue Jeans. You're no good. time will be you. I've learned my lesson, it left a scar. And now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good, baby, you're no someone like you. I beg for forgiveness on bended knee, but I wouldn't blame her if she said to me, "You're no good. It's no good. It's no good, baby. It's no good." I'm gonna say it again. It's no good. It's no good. It's no good, baby. It's no good. Mm, no good. zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? in Amerika. Tenminste, zo heet dat nummer. I Wanna Be in America. En het nummer, dat is toen ooit instrumentaal eh, op de plaat gezet door The Nice. Het duurt wel 6 eh, minuten zoveel, maar het is wel een heerlijke plaat. Het komt uit 1968. Ik ga er even lekker voor zitten en daarna kom ik terug met de laatste plaat van deze donderslag. tot eh, middernacht verzoekplaten worden aangevraagd. 3 euro en als je het zelf wilt aankondigen kost dat 2 euro extra. Op eh, maandag 22 april stierf Ritchie Hevens aan een hartaanval. Hij is zeer bekend geworden door zijn live optreden op Woodstock in 1969. Hierover komt een eh, verzoekje binnen van Frank van Engelen. Je kent hem van Bluesiana op Radio 501. Frank wil graag Freedom horen in de originele versie van Woodstock een verzoekje van Frank Richie Havens. Turn the guitar up, Mike, please. Guitar, Mike. Freedom, freedom, freedom. freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. around Way from my home, yeah, yeah, love Singing freedom, yeah I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm your hands up, clap your hands. and I can call him up from my heart. When I need my brother, brother, when I need my father, father, hey, mother, mother, hey, sister, yeah. When I need my brother, brother, hey, mother. yeah, yeah, Slag op donderdag. Hey, hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! <laughs> Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? hè Opgelucht? Ja. Studio 11 ook alweer bijna bieruur. En als de klok bier slaat, dan is aflevering 158 van Donderslag ook weer voorbij. En het is bij jullie natuurlijk dan ook bieruur. Maar er gebeurt op deze donderdag nog veel meer op Radio 5 alleen. Denk niet dat ik de enige ben en dat het na donderslag zomaar is afgelopen. In Studio 11 gaat alle stroom uit, dat is logisch. Maar vanuit Studio de Bierkaai gaat de Radio 5 alleen daverende donderdag gewoon verder. Mijn collega Fred Seerdevelk schakelt zometeen over naar de bierkaai, naar mijn zeer gewaardeerde radiocollega's. En vandaag zijn zij voor jullie op deze radio Veiling Daverende Donderdag, zoals altijd tot spookuur. Je kunt me weer e-mailen. Stuur daarvoor een e-mail naar rogierradio Heel simpel dus. rogier@ radio501.nl. En voor degene die niet weet wat een ad is, gewoon een apenstaartje. En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd501.wordpress.com.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 Dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar sales.radio501.nl Je kunt ook even kijken op onze crowdfunding page. En daar vind je ook eh, voor heel schappelijke donatiebedragen goede reclamemogelijkheden. Die page vind je via www.radio501.nl Tot zover de mededelingen van deze donderslag. Ik eh, bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 25 april 2013. En natuurlijk ook eh, Rob Ricard en Theo Vriet, jullie ook weer hartelijk bedankt. En ook de luisteraars thuis op het werk en onderweg ook allemaal bedankt voor het luisteren. We schakelen straks naar de piepjes over naar mijn collega Armin Tamminga. En hij staat volgens mij alweer... weer eh, te popelen en te zweten om te kunnen beginnen met zijn programma Afternoons. En dat is straks van 4 tot 6. Ja, en uh, hoe heet het, Arwin Tammerga, die is af en toe achter de microfoon een ontzettend blij eikel hoor, als hij eh, in de nieuwe studio staat. Maar dat hoor je hem straks allemaal zelf wel vertellen. Nog even een Klaasje, dat, daar is weer tijd voor, dat doen iedere week. Klaas droeg een jaar lang de ingewanden van een okapi met zich mee in een tas. Waarom wist niemand? Het had iets te maken met de wereldvrede. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben daar aanstaande zaterdag van 12 tot 2 met het openingsuren van de Radio 5 Crowdfunding Saturday eh, vanuit Studio De Bierkaai op Radio 5 En ik ben de zaterdagavond van 11 tot 12 met Blue Siena. En dan neem ik het voor een keertje over van Frank van Engelen die er eh, die avond niet is. Daarna ben ik er de eh, volgende week weer met donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender Radio 501. Tot zover, tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the end. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey. Heren, heren, terug! We beginnen aan de andere zijde. voor wat moeten de mensen wel denken?